En dat loopt flink in de papieren, zegt economiecollega Lisa Schallenberg. Voor dit jaar alleen al denken ambtenaren dat ze 246 miljoen meer kwijt zijn aan rentekosten. En dat loopt de komende jaren flink op. Volgend jaar gaat het dan om een bedrag van 860 miljoen. In 2025 2,3 miljard zelfs. En voor deze hele kabinetsperiode bij elkaar is dat opgeteld 5 miljard euro meer dan eerder werd verwacht. Dat betekent mogelijk dat er al bezuinigd moet worden op plannen die nog niet eens zijn uitgevoerd, zoals over klimaat of stikstof. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de uitbraak van apenpokken ongebruikelijk, maar beheersbaar. Het virus komt normaal alleen voor in Afrika, maar begin deze maand dook het ook op in landen daarbuiten. In Nederland zijn er volgens het RIVM nu zes mensen besmet. Een onrustig reisje voor een fotograaf uit Groningen. Hij gaat normaal gesproken af op branden en ongelukken. Maar Dennis moest ook ineens tijdens zijn vakantie aan de bak. Hij zat rustig een borrel te drinken op zijn hotelkamer in Berlijn... toen hij ineens een brand zag ontstaan in een gebouw naast hem. Hij belde gouden de brandweer en heeft ook nog eens zijn vakantie terugverdiend... door de foto's te verkopen aan een lokale omroep in Berlijn. En veel kinderen in Rotterdam en omgeving mogen morgenavond laat opblijven om naar Feyenoord te kijken in de Conference League finale. De Rotterdammers spelen die finale tegen AS Roma. Omroep Rijnmond ging naar een basisschool waar ze niet meer kunnen wachten. Ja, ik ben al heel lang echt, oh, eh, heel mijn leven al een Feyenoord supporter. Hoe laat ga je normaal naar bed toe? Ehm, om half tien. Om maar ik mag uh, eh, hele wedstrijd kijken. Ja, en de volgende dag hoeven ze niet naar school, want dan is het hemelvaart. Het weer, er trekken buien over, maar soms laat de zon zich ook zien en het is een graad of 17.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 Ook zijn er nog eens ruim 100 vermoedelijke besmettingen bekend. De Russische oppositieleider Navalny heeft president Poetin tijdens een rechtbankverhoor gek genoemd... en ook gezegd dat hij bezig is met een domme oorlog. Navalny is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot een streng strafkamp. Een van de oprichters van de gaykrant, Joop Boonstra, is overleden. Dat meldt zijn ex-partner Henk Krol. Boonstra begon de gaykrant in 1979 samen met Krol. Joop Boonstra was 73 jaar. Het weer, veel bewolking, vooral in het noordwesten kans op een bui...